Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het woningtekort is dit jaar iets kleiner dan een jaar geleden. Toen waren er dik 400.000 woningen te weinig. Nu staat de teller op 396.000 in de min. Dat komt vooral doordat de bevolking wat minder snel groeit. Het doel is om elk jaar 100.000 woningen te bouwen. Vorig jaar is dat niet gelukt. De verwachting is dat het tekort pas over 15 jaar een beetje is goedgemaakt. gemaakt. Boerenorganisaties komen zelf met een plan om de stikstofcrisis aan te pakken. Samen met provincies en gemeentes hebben ze afspraken gemaakt. Ze gaan niet langer kijken naar hoeveel stikstof er neerkomt in natuurgebieden... maar naar de uitstoot per bedrijf. Is die te hoog, dan kan een boer zijn vergunning kwijtraken. Tegen die dwang waren eerder grote protesten. Maar veel boeren denken er nu anders over, hoort politiek verslaggever Lars Geerts. Ja, we kunnen niet anders. Bijvoorbeeld in de zones rondom hele kwetsbare natuurgebieden... zullen we toch heel dwingend moeten optreden. In ruil daarvoor willen de boeren dat er goede afspraken worden gemaakt... over regelingen om te stoppen. De Amerikaanse president Trump gebruikt importheffingen om Brazilië te chanteren. In een brief zegt hij dat bij alle spullen uit dat land... een extra belasting van 50% van de waarde betaald moet worden... als ze worden verkocht in Amerika. Dat doet hij onder meer vanwege de vervolging van oud-president Bolsonaro van Brazilië. Die is aangeklaagd omdat hij mogelijk een staatsgreep wilde plegen... nadat hij verkiezingen verloor. Trump noemt dat een heksenjacht het was hartstikke lekker natuurlijk, dat mooie voorjaar. Veel zon en hoge temperaturen, maar daar kleven ook nadelen aan. Wespen hadden ook een toptijd. Nu al zijn er meer nesten dan normaal en het lijkt erop dat de geel-zwarte huftertjes ook de komende weken lekker hun gang kunnen gaan. Dat zegt deze wespenbestrijder tegen Omroep Zeeland de omstandigheden blijven ideaal. Dus de nesten kunnen lekker goed doorgroeien. Dus eh, we gaan straks uh, halverwege de zomer gaan we best wel veel uh, eh, wespenoverlast krijgen overal. Hij denkt dat hij niet alleen vaker gebeld zal worden om nesten van de gewone wesp weg te halen. Ook de Aziatische hoornaar gaat met dit weer prima in ons land. Het weer nog. In Groningen begint de dag met wolken en lichte regen of motregen. Later zijn er overal opklaringen met behoorlijk wat ruimte voor de zon. En het wordt vandaag maximaal 21 tot 25 graden.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 What the you? Hey, sucker. Now there's nothing you can do. Well, I haven't seen your face around town a while, so I greeted you with a knowing smile. When I saw that girl upon your arm, I knew she won your heart with a fatal charm. I said, soul boy, let's and a pretty boy and what's with the frown? But in return, all you could say was, Hi, George, meet my fiance." Gun, guns, having some fun. Crazy ladies, keep them on the run. Wise guys realize there's danger in emotional ties.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 om de stikstofcrisis aan te pakken. Ze hebben geen vertrouwen in het te vrijblijvende beleid van minister Wiersma... en komen met dwangmaatregelen zoals het intrekken van vergunningen. Voor mensen die veel spaargeld of aandelen hadden... is het vanaf vandaag mogelijk om geld terug te krijgen van de Belastingdienst. Volgens de hoogste rechter had de dienst sinds 2017 geen goede berekeningen gemaakt. En president Trump dreigt Brazilië met importheffingen van 50 In de brief laat hij weten dat hij niet te spreken is over hoe Brazilië voormalig president Bolsonaro behandelt. Die staat terecht voor het beramen van een staatsgreep. Trump is een vriend van Bolsonaro en noemt de vervolging een heksenjacht. Het weer, een mix van zon en wolken, alleen in het noordoosten wat regen, 21 tot 25 graden. Dit is ZFM.